Toch zijn de gevolgen voor Schiphol nog niet zo groot, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman. Ja, voor nu betekent eh, het concreet niet zo heel erg veel. Schiphol zal gewoon doorgaan met vliegen, maar de juridische onzekerheid waarin de luchthaven zit, die blijft voortbestaan. Ehm, en dat, is, eh, dat vinden ze een groot probleem daar. Schiphol is bang dat milieuorganisaties blijven procederen vanwege de stikstofuitstoot door Schiphol. In de toekomst kan dat wel gevolgen hebben voor het aantal vluchten. De woningbrand in Roermond, waarbij dinsdag twee bewoners op het leven kwamen, is inderdaad aangestoken, zegt de politie na onderzoek. Er zijn onder meer jerrycans gevonden. De politie doet daar nog verder onderzoek naar en roept mensen op om beeldmateriaal te delen. Er is een gesprek afgeluisterd tussen de presidenten Poetin en Xi. Ze hadden het met elkaar over onsterfelijk worden. Poetin vertelde zijn Chinese collega dat mensen zelfs 150 jaar zouden kunnen worden... door het transplanteren van menselijke organen. Xi eh, voorspelde zelfs dat mensen in deze eeuw nog 150 jaar zouden kunnen worden. De twee spraken elkaar voor een, voor een militaire parade in China. Hun gesprek werd opgevangen door een microfoon van een livestream. En sinds gisterochtend worden er bij het station in Leeuwarden de namen van slachtoffers voorgelezen. Die zijn omgekomen in Gaza. Het zijn er 68.000. Ellen nam het initiatief voor de actie en legt uit waarom ze dit doet. We zeggen wel eens noem mijn naam, eh, maar met het oplezen van de namen wordt wel duidelijk wat daar zich afspeelt. Maar ook vooral dat het natuurlijk moet stoppen. Dat onze regering, en we hopen dat van harte, ook echt die rode lijn gaat trekken. In andere steden zijn al eerder namen van slachtoffers voorgelezen. In Amsterdam worden vanaf volgende week 24 uur per dag namen opgelezen. Heb ik nog het weer. Een mix van zon en wolken bij 22 graden. Later vanmiddag en vanavond kunnen er wel buien vallen. Mogelijk ook met onweer. Morgen overwegend zonnig bij maximaal 21 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Diemen en Muidenberg. 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk.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 A midnight madness, moonlight gladness in love town. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.